Jeroen van Kam met het NRS Journaal. De reddingsorganisaties hebben gisteren voor de kust van Tunesië... honderden migranten van een houten boot gehaald die dreigde te zinken. De Sea-Watch 3 en een schip van hulporganisatie SOS Mediterranee... namen zo'n 450 migranten aan boord. De hulpactie heeft zo'n vijf uur geduurd. Een van de schepen had al eerder mensen uit zee gered en zit nu overvol. Aan boord zijn ruim 500 mensen, onder wie een baby van drie maanden oud. Uit cijfers van de VN blijkt dat er dit jaar ruim 900 migranten om het leven zijn gekomen in het Middellandse zeegebied. De politie in Berlijn heeft ongeveer 600 mensen opgepakt... die deelnamen aan een verboden coronademonstratie. Duizenden mensen negeerden dat verbod. Er werden meer dan 2000 agenten ingezet om de demonstratie te ontbinden. De manifestatie was een initiatief van de Querdenkerbeweging. Die trekt volgens de Duitse inlichtingendiensten... veel complotdenkers, antivaccinatieactivisten en rechtsextremisten aan. De rechtbank gaf deze week geen toestemming voor 13 demonstraties... tegen de coronamaatregelen uit angst voor besmettingen. De Wit-Russische atlete, die schijnbaar tegen haar wil in Tokio op het vliegtuig naar huis dreigde te worden gezet, zou niet meer op het vliegveld zijn. Volgens onafhankelijke journalisten uit Wit-Rusland is Christina Tsimanoeskaya naar een, plek, eh, naar een veilige plek elders gebracht. Tsimanoeskaya uitte gisteren op Instagram stevige kritiek op de Wit-Russische leiding in Tokio. In reactie daarop zou haar te verstaan zijn gegeven dat ze naar huis moest. Op het vliegveld van Tokio wende Tsimanoeskaya zich tot de Japanse politie. Het was gisteren opnieuw druk op de weg in Duitsland, Oostenrijk en Zwitserland, meldt de ANWB. Ook in Frankrijk was er meer verkeer, maar het was een stuk minder druk dan Zwarte Zaterdag. Rond drie uur gistermiddag waren de grootste opstoppingen en vertragingen voorbij. Vooral in Duitsland waren er meer files dan normaal. Omdat vakanties daar afgelopen zijn, leidde terugkerend verkeer tot veel vertraging. Het weer het is vrijwel overdroog, maar later vannacht neemt in het noorden de kans op een enkele bui toe.